Op die school is iedereen nog steeds erg geschrokken, zegt de directeur. We zijn echt in shock en, en boos en verdrietig. En, eh, eh, dit is voor iedereen heel erg. Vooral voor de kinderen en de ouders die het, eh, die het betreft. Maar iedereen is geraakt. De verdachte heeft al voor een deel bekend. Vandaag horen we meer over hoe het onderzoek ervoor staat. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld. De politie in Gelderland en Overijssel heeft vorig jaar waarschuwingen gestuurd aan verkeersovertreders. Bijna 1500 mensen kregen een brief op de mat omdat ze in een jaar tijd vier of meer overtredingen hadden gemaakt. Het lijkt erop dat dat zin heeft gehad. Na het versturen van de brieven is maar een klein deel opnieuw de fout ingegaan. Leerlingen in groep 8 rekenen weer op het niveau van voor corona, dat zegt de inspectie. Maar die ziet ook dat het nog beter kan. Het advies is daarom, zorg op elke school voor een speciale rekencoördinator. Ja, en dat is echt wel een hele eerste ehm, nou ja, quick win, zou ik bijna zeggen, om die rekencoördinator ook een duidelijke taak binnen de school te geven, om die rekencoördinator ook tijd en mandaat te geven om te doen wat diegene moet doen. En dat zou het rekenonderwijs op zo'n school echt ten goede komen. En een dubbel gevoel bij de burgemeester van Zandvoort. Hij is trots en blij dat er nog een jaartje wordt vastgeplakt aan de Grand Prix in zijn gemeente. Maar had stiekem gehoopt op meer. Volgend jaar zou de laatste keer zijn dat de Formule 1 naar Zandvoort komt. Er komt nog een jaar bij, maar daarna is het echt klaar. En dat is balen, want zo'n raceweekend bracht geld in het laadje en zorgde voor een hoop aandacht. Maar er was nog iets belangrijkers. Wat ik ja, als burgemeester zelf ontzettend mooi heb gevonden... is ook de trots die het bracht voor heel veel Zandvoorters. Als je hier in zo'n weekend en de aanloop daar naartoe hier rondloopt... dan zie je de vlaggen hangen. Je ziet bij alle mensen thuis zie je gewoon de vreugde dat het evenement weer terugkwam. Ehm, ik ben hartstikke trots dat dit evenement hier heeft plaatsgevonden... en nog twee jaar plaatsvindt. Um, maar ik ga het hem vreselijk missen.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 En een heel oudje, Leo Sayer, When I Need You. Thank you. je hebt altijd iemand nodig. Dit, de Dutch Grand Prix stopt in 2026 in Zandvoort. Heel jammer. De Formule 1 in Zandvoort stopt na 2026. De race gaat definitief daarna van de kalender. Dat melden goede ingelichte bronnen. De organisatie van de race wil op het hoogtepunt stoppen... en zegt dat het na 2026 financieel niet meer verantwoord is... om het evenement te organiseren. De grote trekpleister, Max Verstappen, heeft nog een contract bij Red Bull tot 2028. Zandvoort krijgt de Formule 1 circuit dus nog twee keer op bezoek. In 2025, in de laatste einde van augustus. En het is nog niet bekend wanneer het in 2026 wordt gereden. Wel is het bekend dat er in dat jaar grote technische veranderingen zijn... en er een elfde team wordt toegevoegd. Het Amerikaanse Cadillac met oud-wereldkampioen Madeo Andretti als aanjager. maakt dan zijn debuut, zijn debuut. Ook zal in 2026 voor het eerst en voorlopig ook voor het laatst een sprintrace worden verreden. Maar wat er ook gebeurt, het blijft altijd zomer in de stad.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 En ik heb gekozen voor een groep waar ik heel graag naar luister altijd. En dat zijn de Celtic Thunder. En dat is een Ierse zanggroep en podiumshow die bekend staat om zijn elektrische ik kan er niet meer uitkomen ook. Het theatrale strijl. De groep wordt tijdens hun concerttournee ondersteund door de Celtic Thunder Band... en hun liveshows staan bekend om het gebruik van dramatische decors... die vaak symbolen uit de oude Keltische mythologie oproepen. Visuele effecten en zeer gegeord... Jong, wat een woord allemaal. En sering. Sinds de oplichting van de oorspronkelijke groep in 2007... heeft dan de 12 albums en 10 live optredens op DVD uitgebracht. Waarvan er drie en twee releases zijn verdeeld. Ik heb gekozen voor Black is the Color, Cold and Silver Days... en ze sluiten altijd hun show af met Iron Call. Veel plezier. my true love's hair, Her lips are like some roses fair. She's got the sweetest smile and the gentlest hand. And I love the ground whereon she stands. I love my love, and well she knows. I love the ground where on she goes. I wish the day it soon would come when she and I could be as one. silver days. In the parlor on a Friday night, my father took the floor. I can hear us join together in the chorus singing just a song at twilight or the moon behind the hill. Now those voices all are silent, gone before. On Sunday after Mass, I can hear the songs, the stories, and the laughter. Through the years, we all were scattered, but the friends we made back then were the friends we could rely on ever after. vertelde u net dat ze altijd hun shows afsluiten met dit liedje. En eh, ja, en wat niet moeten vergeten, eh, dat doen ze altijd in hun kilt. Ja, zoals het eigenlijk hoort. Sommigen kunnen niet wachten en hebben al een kerstboom in de huiskamer staan. Anderen wachten nog even tot Sinterklaas het land uit is... en zullen ook weer een boom optuigen. De gemeente laat op vrijdag 6 december, dus aanstaande vrijdag... op verschillende plekken in Zandvoort een kerstboom plaatsen. Nog even de traditionele pakjesavond van Sinterklaas... en daarna is het hoog tijd voor de volgende traditie, kerstmis. Komende vrijdag wordt het op vijf locaties in Zandvoort... een grote kerstboom geplaatst. De bomen komen op de hoek van de Gerkenstraat van Zandvoortselaan... op het plein van de Louis-David-Carré... het treinstation van Zandvoort natuurlijk... in het winkelcentrum Nieuw-Noord en op het Caridox terrein De kerstbomen worden in opdracht van de gemeente door Spaanse landen geplaatst... en blijven tot medio januari staan. En dat zegt dan de Beatles, help! Help, I need somebody Help, not just anybody Help, you know I need someone was so much younger than today. I never, need, I never needed anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find, now I find, I change my mind, I'll open up the door. days ago, I'm not so self-assured. Now I find, now I have changed my mind. I'll open up the door. dat waren de Beatles. Let's go to San Francisco. The Flower Pop Man. Thomas de Jong, vrijwilliger van het jaar. De Zandvoortse Vrijwilligersprijs gaat dit jaar naar Thomas de Jong. Dat werd donderdag 29 november bekendgemaakt... tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Raadhuis. Er waren dit jaar 14 vrijwilligers genomineerd voor deze prijs... die voluit de burgemeester Niek Meijer Vrijwilligersprijs heet. De jury bestaande uit Mike Koper, Gerry Rutte, Half, Ralf Enstra... en als juryvoorzitter Remco Wijnia somde op waarom zij voor hem hebben gekozen. De pas 23-jarige Thomas is al sinds zijn 13e jaar actief als vrijwilliger bij verschillende organisaties. Waaronder bij onszelf, bij ZFM, en daar ken ik hem van, de Rode Kruis, als verkeersregelaar en als scheidsrechter bij basketbalvereniging The Lions. What a Shade of Pale. Die komt er nu. is natuurlijk Procol Harum. Sociaal Wijkteam Samen Zandvoort is weer gestart met een inloopspreekuur. Elke donderdag van 9 tot 12 uur bent u van harte welkom in het pand aan Pluspunt... Vlemingstraat 55 in Zandvoort. Het wijkteam is voor iedereen in Zandvoort... en biedt informatie, advies en ondersteuning. Als u ergens niet uitkomt, staan, staan ze klaar voor u... om te helpen met allerlei vragen. Of deze nu gaan over financiën, welzijn, zorg of wonen. Maakt niet uit. Ook als u zich zorgen maakt over een andere buurtbewoner, kunt u bij hun terecht. Wilt u het juiste bijdragen aan hulp voor iedereen in uw buurt? Ook dan kunt u contact opnemen met het wijkteam. Wij denken, zij denken graag met u mee. Looking Through the Eyes of Love, Jean Pitney. In the eyes of the world, I'm a loser just wasting my time. I can't make a dime. In the eyes of the world, being born was my first big mistake. another poor Joe on the street. een Amerikaanse rockband uit Memphis. De band bestond in 1963 tot 1970 en keerde in 1989 en de periode 1996-2010 terug in wisselende bezettingen. Centrale figuur was zanger Alex Tilton, die later bij Big Star ging spelen. Hier zijn de boxstops met The Leather. Give me a ticket for an aeroplane got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't. semester, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby used to rip me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't Said, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, get a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby sister with me a little. My baby sister with me a leather. Voor het actualiteitenprogramma Goedemorgen Zandvoort zoek Zandvoort een redacteur die het programma zelfstandig in kan vullen. Iedere zaterdag is het programma tussen 10 en 12 uur live te horen vanuit Rabbel Racecafé, in de Blauwe Tram of vanuit de studio aan de Tolweg. Ook voor andere functies kan Zandvoortse Omroep hulp van vrijwilligers gebruiken... zoals bijvoorbeeld het plaatsen van nieuws op de social media... inclusief het televisiekanaal en de techniek. Ben jij nieuwsgierig en weet je wat er in Zandvoort en omgeving speelt? Wil je ervaring opdoen bij de lokale radiostation in Zandvoort... en meehelpen en verder ontwikkelen van een goed beluisterd radioprogramma... dan is ZFM Zandvoort naar jou op zoek. Als je geïnteresseerd bent, mail dan naar G. Loogman, G. Loogman, at zfmzandvoort.nl G.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 het lijkt. Zoals ik al zei, had ik al gezegd... na de Sint komt de kerstman. Dat betekent ook dat de regenboog, regenboogkerstborrel weer georganiseerd gaat worden. En dit jaar is dat op donderdag 19 december in LIV Zandvoort. Halterstraat 19. Vanaf half zes is iedereen welkom om dit jaar kleurrijk af te sluiten. Onder het genot van een speciaal welkomstdrankje en verzorgde hapjes. Voor sfeervol en dansbare muziek wordt gezorgd. Dus het is donderdag 19 december in LIV Zandvoort, Haltestraat nummer 19. Sometimes it's hard to be a woman Giving all your love just one man. You'll have bad times, and he'll have good times, doing things that you don't understand. But if you love him, you'll forgive him even though he's hard to understand. And if you love him, oh, be proud of after all, he's just a man. warm to come to when nights are cold and lonely. Stand by your man and show the world you love him. Keep giving all the love you can. Stand By Your Man, dat was natuurlijk Timmy Wynette. En ik ga dit eerste uur afsluiten met The Foreigner. I want to know what love is. En daarom zegt ze steeds Stand By Your Man. Goed, tot straks. Na het nieuws en de boodschappen.